Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Montana is een passagierstrein ontspoord. Volgens Amerikaanse media zijn er zeker drie doden en op zijn minst 50 gewonden. Hulpverleners zijn druk bezig om passagiers te bevrijden die nog vastzitten in wagons. De trein reed van Chicago naar Seattle toen het bij het plaatsje Joplin misging. Hoe de trein precies kon ontsporen is nog niet duidelijk. Het Verenigd Koninkrijk gaat ruim 10.000 tijdelijke visa uitvaardigen voor buitenlandse werknemers. Zij mogen onder andere komen werken als vrachtwagenchauffeur. In het land zijn ernstige personeelstekorten bij transportbedrijven. Rekken in supermarkten blijven daardoor leeg en veel tankstations hebben geen benzine meer. De tijdelijke visa gelden tot de kerstdagen. De invoering van het coronatoegangsbewijs in de horeca is voor zover bekend rustig verlopen. Hoewel niet overal werd gecontroleerd op het bewijs, is de BOA-bond tevreden. Er waren wel problemen met, de corona-check-app. Door meerdere DDoS-aanvallen en grote drukte was die bij vlagen overbelast en onbereikbaar. Vooral rond 8 uur, toen veel mensen tegelijkertijd een QR-code wilden opvragen. Duitsland kiest vandaag een nieuw parlement. En dan zal ook duidelijk worden wie Angela Merkel opvolgt, want na 16 jaar komt er een nieuwe kanselier. In de peilingen leidt de sociaal-democratische SPD, maar het verschil met de christendemocratische CDU, de partij van Merkel, is klein. Vanaf 8 uur vanochtend zijn de stemlokalen geopend. De Surinaamse vicepresident Ronnie Brunswijk is door de voetbalbond van Noord- en Midden-Amerika voor drie jaar geschorst. Daarmee wordt hij gestraft voor zijn opmerkelijke optreden van afgelopen dinsdag. Toen besloot hij mee te voetballen in een wedstrijd tegen een club uit Honduras. En deelde hij na afloop geld uit aan de tegenstanders. Behalve een schorsing van drie jaar voor Brunswijk... zijn ook beide clubs uit de competitie gehaald. Het weer. Vandaag wordt een warme nazomerdag met temperaturen tot 24 graden. In de avond kan lokaal een bui vallen.